Dat is minder dan voorgaande jaren. De organisatie denkt dat dat komt door het slechte weer. Vandaag is de dag van Elst. De wandelaars gaan naar Bemmel, Arnhem en Elst. In Barendrecht is een camping ontruimd omdat er vlakbij een grote brand woedt. Er staat een botenloods in brand. Tientallen gasten van camping De Oude Maas aan de Achterzeedijk moesten vannacht hun tent of caravan verlaten. De brandweer rukte met groot materieel uit. Vermoedelijk is er asbest in de botenloods verwerkt. Begin dit jaar en vorig jaar woedde ook al een paar keer brand aan de Achterzeedijk in Barendrecht. Toen ging onder meer een aantal caravans en een bootje in vlammen op. Op vier vluchten van luchtvaartmaatschappij Delta Airlines van Amsterdam naar de VS zijn naalden ontdekt in broodjes kalkoen. Volgens Amerikaanse media werd in zes sandwiches een naald gevonden. Een passagier in de businessclass verwondde zich eraan, maar na de landing in Minneapolis vond hij medische hulp niet nodig. De broodjes waren geleverd door het Amsterdamse filiaal van cateringbedrijf Gate Gourmet. Dat bedrijf neemt de zaak hoog op en zegt dat er grondig onderzoek wordt gedaan. De vondst van de naalden is gemeld aan alle Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen die van en naar Amsterdam vliegen. Beoordelaar Moody's heeft de kredietwaardigheid van 13 banken in Italië verder verlaagd. De waardering ging één of twee stappen naar beneden en zit nu net boven de junk-status. Onder de afgewaardeerde instellingen zijn de twee grote banken Intesa San Paolo en Unicredit. Die zitten nu op hetzelfde niveau als de Italiaanse overheid. Het weer vannacht nog regenachtig, overdag bewolkt en vooral in de ochtend nog wat regen. In de middag droger en in de kustgebieden wat zon. Het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Herbert Codé. Een hele goede morgen, dinsdagochtend 17 juli. De komende weken in Dit is de Nacht een muzikale reis over de wereld in drie nummers. Vorige week hebben we al gehad Spanje, Marokko en toen zijn we ook verder gegaan naar Zaire. Vanmorgen trekken we verder door naar het zuiden van Afrika. Maar nu eerst Paul Simon, Detail. Zijn album Graceland is voor een groot deel in Afrika opgenomen. Behoort niet tot die drie nummers hoor rond de wereld, die komen straks. Maar laten we eerst luisteren naar deze prachtige klassieker 1987, Graceland. My traveling companion is nine years old. He's the child of my first marriage. But I've reason to believe we both will be received in Graceland. She comes back to tell me she's gone. As if I didn't know that, as if I didn't know my own. I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead. And she said, Losing love is like a window in your heart.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 We can make see it this way. I don't belong on this planet. For the moment, this is where I am. So, no point in wasting this vacation. I wanna see all I can. if someday say I left it better than it was the day I found it. And I hope that when I'm home, I'll recognize a couple faces I know. We can make see it this way. Singer-songwriter Gary Nock en Make It Better in Dit is een Nacht op Radio 1. Daarvoor zat Paul Simon, Graceland uit 1987. Dan gaan we verder met de muzikale reis rond de wereld in drie nummers... die twee weken geleden gestart is. Vandaag gaan we verder in Afrika. We zijn in het land Zimbabwe. Stevie Wonder's Master Blaster is een eerbetoon aan Bob Marley. Het nummer gaat over de verschillen tussen de houdingen van soul- en reggae-zangers tegenover Afrika. En voor Bob Marley was Zimbabwe een ernstige zaak vanwege de 14 jaar durende oorlog waar 3000 doden vielen. Voor Stevie Wonder was de vrede in Zimbabwe een reden om flink te feesten. Stevie Wonder en Master Blaster uit 1980 hier in Dit is de Nacht op Radio 1. We gaan verder in een eh, muzikale reis rond de wereld in drie nummers. Iedere week dus drie nummers en vandaag het nummer twee. En we vertrekken naar het, eh, ja, naar het zuiden van Afrika. Een nummer over de afschaffing van de apartheid. Eddie Grant, Gimme Hope, Joanna. Een nummer over de afschaffing van de apartheid. Bedoeld voor eh, Johannesburg, het zuiden dus van, eh, van Zuid-Afrika. Eddie Grant, 1988, Gimme Hope, Joanna. En dan vervolgens eh, gaan we het jaar door naar een heel ander land. We gaan naar Egypte. We vertrekken naar het Midden-Oosten. De Bengals. Tot slot, Walk Like an Egyptian. Bengals en Walk Like an Egyptian. En ja, mag ik toch even mijn, eh, mijn respect uitspreken naar alle eh, wandelaars... die op dit moment eh, of zojuist zijn vertrokken. Het startschot is geweest voor de Vierdaagse van Nijmegen. En ik lees ook berichten dat het daar op dit moment droog is... terwijl het startschot is gegeven. Dus dat zijn goede berichten. En ik wil de mensen die gaan heel veel succes wensen. Mocht je daar nu aan het lopen zijn en dat luisteren zijn naar Radio 1... ik, ik hoor graag hoe het daar is. 0800-1121, dat is het telefoonnummer 0800-1121. En voor de mensen die zometeen om kwart over vijf beginnen... heel veel succes succes met opstaan. imagination the end of the road while you're traveling Uit 1988 op Radio 1, As Wet and Don't Turn Around... four Sixpence, Non The Richer and Don't Dream It's Over. Dan is het tijd voor de Nachtgedachte. En de Nachtgedachte is wekelijks een passage uit een songtekst. Een korte vertaling van de songtekst dus naar het Nederlands. En vandaag is het een plaat van Lady Antebellum. En de tekst is als volgt. Perfecte herinneringen over de hele vloer. Bereikende telefoon. Ik kan er niet meer tegen vechten. Ik vraag me af of ik je hoofd kan doorkruisen. Voor mij gebeurt het de hele tijd. Society, and my monthly check came in just right. Leo Sayer en Moonlighting in Dit is een Nacht op Radio 1. En aan de telefoon heb ik ehm, Eduard. Goedemorgen. Goedemorgen. Eduard, jij bent een van die bikkels die heel vroeg opgestaan is, hè? Ja. Hoe laat eh, ging bij jou de wekker? Om half vier. Om half vier. En jij bent op dit moment bezig met de Vierdaagse. Klopt. Klopt. En waar... Ik loop nu net de Waalbrug over. Je bent net de Waalbrug over. En heb je, van, heb je vannacht kunnen slapen voor die eerste dag? Nee, nee, nee, dat, dat weet ik van de vorige keer nog wel. Dat, de eerste nacht ga je niet slapen. Dat komt morgen wel. En is dat de spanning? Ja, sowieso ben je niet gewend om zo vroeg naar bed te gaan. Dus dan ga je vroeg naar bed en dan ga je niet slapen. En dan ga je erover nadenken. Ja, dan val je niet echt in slaap, <laughs> zeg maar. Ja. Ik denk dat ik twee uurtjes slaap heb gehad. Zo. Ja. En, en heb jij ergens, eh, woon jij in de omgeving van, eh, van, van Nijmegen? Of heb je een tentje ergens opgezet of slaap je bij mensen? Ik eh, slaap eh, bij een eh, vriend hier in Nijmegen. Ik woon zelf in, Groningen. Ja. Heb je nog een beetje de, de, feesten gehoord? In ieder geval het feestgedruis gehoord in Nijmegen? Want er zijn veel feesten natuurlijk. Nou ja, het, maar dit op zich hoor ik dat daar waar, hij woont niet. Maar we merken het wel bij de, bij de start. je wordt aangemoedigd door mensen die zeg maar doorgetrokken zijn. Ja. En, en, en is dat, hoe, hoe is dat? Hoe ervaar je dat als je dan om kwart over vier start en je bent nog een beetje brak en het zijn allemaal mensen die aan te eh, moedigen? <laughs> ik moet heel eerlijk zeggen dat ik eh, eh, wat, vandaag een beetje de veel vind, maar je moet er een beetje inkomen. En op zijn duur dan, dan ben je er helemaal aan gewend en dan, dan doe je helemaal mee, zeg maar. Ja. Hoe lang heb je hiervoor geoefend? ja, nou, ik denk, ik denk dat ik sinds ja, februari of zo dat je echt eh, actief eh, met het doel van ik moet dit doen eh, gaat wandelen. Ja. ja. En je loopt dus nu in pikken donker achter allerlei andere mensen aan, want je loopt dus voor de rest alleen? Ja. En, en, en wat, zijn voor jou dan de manieren om het, om het, om het, om het leuk te houden, om, te, om ervan te genieten? Nou, er lopen altijd wel mensen met interessante uitdossingen rond. Dus nou, soms dan kun je gewoon een praatje maken met die mensen. En ach, het is ook gewoon het feit dat je het gaat halen en zo. Dat, eh, <laughs> dat, ik bedoel, de, uitdaging eh, aangaan en, en, en aannemen eh, en, gewoon ervoor gaan. Ja, precies. Heb, Je dan, heb je dan ook nog een bepaalde tijd die je hoopt te halen of is het gewoon van... Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, ach, ik, ik, ik, ik zal niet de laatste zijn die aankomt, <laughs> maar ook niet de eerste. En ik weet dat er mensen zijn, dat zijn van die snelwandelaars er is een groepje van een stuk of vijf of zo... en die doen een wedstrijdje wie als eerste aankomen. Mhm. Maar eh, die heb ik niet gezien. Ik denk dat die vanochtend al helemaal voor aanstonden. Ja. Hey, en en één, één ding zit mee. Zojuist las ik dat bij het startschot dat het gewoon droog was. Ja, het, eh, nou, ik weet, het was in de regen naar eh, de start uh, toegefietst. Maar eh, toen ik eenmaal bij de start was, was het droog, ja. Maar nou, dat hoop ik dat we het zo houden. Ik heb even gekeken net en het ziet er voor de komende uren ziet het er, ziet het er goed uit. Maar je weet het natuurlijk okay, nooit. Oké, gelukkig. Hey, ik wil je heel veel succes wensen, Eduard. En echt respect dat je dit doet. Knap, zo midden, in, eh, midden op de vroege ochtend dat jij gaat lopen deze Vierdaagse. Eh, ja, ik doe ook midden in de vroege ochtend een radioprogramma. Ja, dat is, dat is ook zo. Maar ik zou zeggen, zet, hem op. Jij moet lopen en dat is wat lichamelijk zwaarder dan een radioprogramma presenteren. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Zet hem op. Oké, okay, dank je. We gaan naar Matt Kearney, The City of Black and White. This whole city's black and white. faded grains and blue street lights. This red fire burning from the sea up to the sky. Cause I don't wanna wait until tomorrow. Tell you how I feel the rest of my life. the dark side of just the way it is. Some things have never changed. That's just the way it is. Oh, but don't you believe? Radio 1 in Dit is de Nacht hoorde je The City of Black and White van Matt Kearney. En dit was Bruce Hornsby en The Way It Is. En afgelopen weekend stond eh, Bruce Springsteen in Londens High Park eh, te spelen. Hij speelde daar al maar liefst 3,5 eh, uur lang. Hij had weer echt eventjes zin om lekker lang te spelen. Op een gegeven moment kwam ook Paul McCartney op het podium... om daar samen een Sour Standing te zingen en de Twist en de Shout. Die speelden ze ook. Maar op een gegeven moment werd het geluid eruit getrokken... want ja, ze waren over de tijd heen. Tijd is tijd. Ze moeten nu maar verder gaan spelen in The Secret Garden van Bruce Springsteen. She'll let you in her mouth If the words you say are right sad. Dit is De Nacht, de EO.